Een van hen werd dodelijk geraakt, drie mannen raakten gewond. De recherche heeft een vermoeden van de achtergrond van de schietpartij... maar wil daar nog niets over zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. De politie zei eerder vandaag in ieder geval niet uit te gaan van een liquidatie. Interpol heeft bij een grote actie in Afrika 500 slachtoffers van mensenhandel gered. Onder hen waren meer dan 200 kinderen. 40 mensen zijn opgepakt voor mensenhandel en dwangarbeid. De politie greep tegelijkertijd in in Tjaad, Mali, Mauritanië, Niger en Senegal. De arrestanten worden ervan verdacht dat ze slachtoffers hebben gedwongen tot bijvoorbeeld bedelarij en prostitutie. Hoewel het aantal migranten die naar Europa willen afneemt, zijn er in Afrika nog steeds veel mensenhandelaren actief. Vooral Libië is kwetsbaar, kwetsbaar omdat het land al tijden geen centraal gezag heeft. Het Nederlands Forensisch Instituut kan de doodsoorzaak van het meisje Savannah niet vaststellen. dat meldt RTL Nieuws op basis van het onderzoeksrapport. Het lichaam van het 14-jarige meisje uit Bunschoten had in juni enkele dagen in een sloot gelegen. Wat het vaststellen van de doodsoorzaak bemoeilijkt. Volgens het Forensisch Instituut kan het zowel een natuurlijke als een onnatuurlijke dood zijn. Wat dat voor de rechtszaak tegen de 16-jarige verdachte betekent is niet duidelijk. Met hem had Savannah via internet contact gehad. Een dag na haar vondst werd hij aangehouden. De tiener ontkent dat hij het meisje heeft vermoord. Ook Vitesse is uitgeschakeld in de Europa League. Tegen Lazio Roma werd het 1-1. Maar daar hadden de Arnhemmers niets aan doordat Lyon won van Zulte Waregem. Door de uitschakeling van Vitesse spelen er na de winterstop geen Nederlandse clubs meer in Europees verband.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 Presentatie Ruud Jansen en Bart van der Meer. Ladies and gentlemen, The Beatles! We were four guys that uh, I met Paul and said, do you want to join my band, you know? <laughs> And then George joined. And then Ringo joined. We were just a band who made it very, very big, that's all. En een recht hartelijk goedenacht. Goeie. Ja. <laughs> Nou ja, het is een goede avond eigenlijk. Ja, goede avond. En dit staat niet in de top 100 hoor. Eh, die denkt, die moet nog beginnen. Die top 100 die moet nog beginnen. Waarschijnlijk 101. 101,5 Bart van der Meer zit klaar, ik zit klaar. En eh, nou ja, we gaan beginnen. En waar het eindigt, dat weet we niet. Eh, er werd al gezegd tussen 5 en 7 uur morgenochtend. Nou, we zien het wel. We hebben in ieder geval voor Ruim zeven uur lang muziek. En eh, nou ja, we gaan ook nog een beetje kletsen. Dus eh, we haken die acht uur wel vol, denk ik. <laughs> Ja. ik moet het volhouden tot zes uur, want eerder kan ik geen taxi terugnemen. Alright. ja. Maar... eh we allemaal doen? Nou, we gaan... Eh, laat ik eerst even vertellen dat de top 100 die wij vanavond uitzenden is eh, bedacht en gedaan door eh, luisteraars van een internet Beatles radiostation. Dat heet Sirius FM. En die hebben die lijst samengesteld. En Bart en ik zagen die lijst op internet staan. En toen dachten wij van... hey, leuk. Gaan we doen. Ja. <laughs> we hebben gezegd, nou, we, kiezen een nacht uit. Want overdag kan dat niet met alle andere programma's. Dus we kiezen gewoon een nacht uit en we gaan beginnen. En eh, dat gaat dus nu gebeuren. Zo is dat. Ja. En we gaan vanaf nummer 100 tot nummer 1. En we vertellen lekker niet wie er op 1 staat. En u hoort zo wie er op 100 staat. Ja. Dat wel. Ja, wat u nu hoort op de achtergrond is natuurlijk Angie Street. Dat is een nummertje dat ze al voor hun beroemdheid eh, opnamen eh, in Duitsland. Ja, en eh, dat is mooi geweest. We gaan lekker verder. <laughs> Want dit zijn nummers uit... Nou ja, eh, eh, eh, Bart, dat weten we natuurlijk. Hè? Dus, dat verhaal stond laatst weer op Facebook. de grote mislukking <laughs> van het Decca platenlabel. Ah, ja, geweldig, ja. <laughs> Want daar is deze opname van. Ik vond het zo heerlijk om dat te lezen. Ja, het is prachtig mooi. Ja. Ja, meneer, die jongens moeten geen eigen liedjes schrijven. Die moeten gewoon lekker... die moeten gewoon liedjes van anderen spelen... wat anderen netjes voor ze schrijven. En nou. gitaarbandjes zijn uit. Ja, ook dat nog. Ja, ja, ja. ja. ja. En het fraaie was dat Tony Meehan was daar ook bij betrokken. Ja. Nota bene, van ja. een gitaargroep. Ja, van de Shadows. Ja. <laughs> Maar goed, we gaan beginnen jongens, want eh, oh, anders dan, eh, dan, wordt het 9 uur morgen. Hmm. Nou, ik heb tot half negen morgenavond. Oké. <laughs> goed, eh, we gaan beginnen met nummer 100. Nummer 100, dat is, dat is Boys. Ja. Boys, en dat is een een B-kantje van een singeltje van de Shirelles, Amerikaanse meidengroep uit 1960. De B-kant van Will You Love Me Tomorrow. En dat nummer verschijnt op de eerste LP van de Beatles... en wordt gezongen door de Ringo. En gewoon de hele tekst zoals de Shirelles hem ook zongen. Het gaat over jongens en dus zo zingt Ringo dat dus ook. Ja, we horen, hem, we horen hem eerst even live. Ja. En zo klonk hij op de LP. Nummer 100. van het eerste album van The Beatles, Please Please Me. En ehm, ja, dat is natuurlijk prachtig mooi om dat terug, terug te horen. Ringo Starr zong het. Het nummer werd eh, bijna in één, keer in één keer op de band geknald. Want eh, die hele LP, 14 nummers, hebben ze in 11 uur opgenomen. Dus dan kun je nagaan hoe dat ongeveer Zal, eh, zal, ik, er even wat muziek onder zetten? Ja, doe eens even. Doe, zet jij zo wat muziek eronder. Dat is misschien wel handig. <laughs> ja, want dat is wel leuk om een beetje af en toe een beetje een muziekje hebben. Zo, van, ja. Want eh, dat was, als het zo stil als we kletsen. En uiteraard ook weer Beatle gerelateerd, hè? Ja, dus de muziek uit Yellow Submarine <laughs> van eh, George, Martin. Die schreef de filmscore, zoals dat heet. En eh, die laten we gewoon zo achter ons geklets een beetje horen. Ja. Ja, eens even kijken. Wat is de volgende? De, nummer, nummer 99, uiteraard. Dat is een B-kantje van de single From Me To You. En dat is Thank You Girl uit 1963. En beide nummers, veel kunnen we er niet over vertellen maar beide nummers zijn opgenomen op 5 maart van dat jaar 1963. Prometheus een grote hit, maar Thank You Girl mag er zeker zijn. Op 99. Thank You Girl. En dat was wederom. Nou ja, ik hoef niet te zeggen dat waren de Beatles. Want <laughs> ik denk dat ze het ondertussen wel door hebben. Dat hebben ze ondertussen wel door, dat, dat, eh, <laughs> dat de Beatles waren. Thank You Girl, dus. En dat staat op nummer 99. Mocht u uh, langs willen komen in de studio, de deur is open. Dus eh, kom dus gezellig binnen. <laughs> ja. Uh, als je het idee hebt om een portie bitterballen met hem is ook goed. Ja, natuurlijk. We moeten, wel wat, eh, hè, moeten de nacht door zien te komen. Tot, uh, <laughs> tot acht uur naartoe. Goed. Na nou, zeven uur misschien. Ah, Oké. En eh, we gaan naar nummer 98, hè? Ja, ja. en dan kan ik er meteen even bij vertellen... dat er in deze lijst zeven nummers staan... die niet van de Beatles zelf zijn. We hebben het al gehad. Dat was Boys, en op 98 staat er ook een. Die is gecomponeerd door Chuck Berry in 1957. En dat is rock and roll music. Er zijn meer eh, artiesten die dit nummer hebben opgenomen. Bill Haley, The Beach Boys, The Humble Pie en natuurlijk de Beatles. En het komt voor op het album Beatles for Sale uit 1964. Dit is uh, rock and roll music op 98. kick against modern jazz. Unless you're tired of playing. they had a jubilee. Them Georgia folks, they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music if you wanna dance with me. Don't get to hear them play a tango. And in the mood they take a mambo. It's way too trouwens, eh, die, eh, die eh, Beatles for Sale. Dat was wel een album waar weer meer covers op voorkwamen dan op de Eigen twee voor. Ja. Voor de rest, want Hard Day's Night hadden ze alleen maar eigen alleen maar muziek. ja. En, eh, maar dat kwam voornamelijk omdat 1964 natuurlijk een verschrikkelijk druk jaar voor ze was. Want ze waren A op wereldnee. B, ze moesten nog een <laughs> film opnemen. En twee, ze moesten ook nog eens twee albums afleveren. Nou, welke band kun je daar <laughs> tegenwoordig nog uh, voor vangen? Ik denk, het, eh, ik denk het niet. Ja, niet alleen twee albums, maar ook moesten ze, zouden ze daar materiaal voor hebben moeten schrijven. Ja, ook dat en die tijd hadden ze gewoon niet. Ja, dat is gewoon niet. Maar goed, maakt allemaal niet uit. we zijn lekker bezig. En zo af en toe, dames en heren, laten we u ook wel eens een stuk stukje uit de serie eh, Anthology horen. Die dus 93 eh, en 95 is uitgebracht. Want het is soms wel eens leuk om te horen hoe chaos in iets vreselijk moois ontstaat. <laughs> Want eh, als, we als aan het repeteren waren was het vaak een bende. Of, of, een, een, totaal ongeorganiseerde boel. En dat hoor je soms ook af en toe. En dat is ook met het volgende nummer het geval. En dat is leuk om te horen. We gaan naar een nummer dat eh, op 97 staat. Dat, eh, zeg ik het goed? Ja, 97, jawel. Ja. Een nummer dat voorkomt op de LP Revolver uit 1966. Het werd geschreven door eh, John. John Lennon. Yep. En het scheen ook eh, wel aardig... Ik heb wel eens een verhaal gehoord... dat het aardig overeenkwam met zijn situatie. Want bij heel veel nummers op deze LP was hij niet eens aanwezig. <laughs> Lag hij gewoon te pitten. Ja, ja dat komt, dat komt in, de, in de loop van de avond en de nacht... komt dat inderdaad, het verhaal komt voor. Oké. Ja. We luisteren naar een klein stukje demo van I'm Only Sleeping. Dat is de demo niet. <laughs> Dit is hem. Sorry hoor. het experimenteren van de heren met eh, tape loops en zo. Eh, er zijn zelfs foto's dat eh, de, je de bandjes ziet lopen over twee of drie verschillende bandrecorders. Ja. En dat is natuurlijk helemaal geweldig. Die gitaar achterstevoren opgenomen. I'm Only Sleeping op 97. Nummer van het album Revolver. Maar ik moet wel zeggen, als je dan die, dat van Anthology hoort... en het verschil tussen die opname en de wat uiteindelijk de echte opname is... dan vind je het toch werkelijk wonderbaarlijk... dat ze dat zo voor elkaar hebben kunnen krijgen. Ja, het is ongelooflijk. Ik vind het ongelooflijk. En dat met de huidige, met de toenmalige, techniek, ja, ja, ja, vier spoortjes maar. Tegenwoordig hebben ze er 124 geloof ik. Maar <laughs> toen hadden ze er maar vier. En een, en een mengtafel uit het jaar Kruik. Nou, want ze waren bij IMI e ook nog aardig conservatief in die tijd. Ja, dat waren ze zeker. Goed, hey, eh, we gaan naar het volgende album. Eh, Sergeant Pepper. Ja, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Op 96 eh, vinden we She's Leaving Home. een compositie van Paul. Ja. En uh, bijzonder aan dit nummer was dat het partituur... als er violen in voorkwamen werd het partituur geschreven door George Martin. Maar dit keer was het Mike Leander... omdat George te druk bezig was met meerdere zaken tegelijk. En George was not amused dat Paul hem passeerde. Ja. Dus eh, de, de viool eh, en zo zijn geschreven, het, partituur althans, door Mike Leander. En John is de enige andere Beatle die vocaal te horen is op dit nummer uit 1967. En eh, ook nog een verhaal is dat het geïnspireerd is op een, een werkelijk verdwenen meisje. Het, het is, het is gebaseerd op, ik weet de naam even niet, maar dat is ook niet zo erg.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 Je dendert er dwars door het complete Beatle-oeuvre heen. Ja. En eh, jij zei net al, en dat had ik dan ook eigenlijk een beetje. Dat, nou ja, toen jij het zei tenminste. Dat Long Sally er niet in staat. Nee, maar ja, weet je, daar dacht ik daar meteen achteraan. Elke top 100 is debatable natuurlijk. Ja. Want dit is van de luisteraars van Sirius Radio... Maar als je het van eh, radio eh, NPO 1 of 2 of 3 zou doen... krijg je ook een heel andere top 100. Er staat yesterday op 1. <laughs> Bijvoorbeeld, ja, nou ja. Om maar wat te noemen. Nou, en dat is nu niet zo. Nee, <laughs> nee, hebben we dat al verklapt in ieder geval. Nou, nou ja, oké. we geven een klein beetje weg. Ah, maar, maar niet te veel, Nee, zeker niet. Want we willen de party niet verknallen, toch? No, I don't want to spoil the party. Nee. <laughs> oh, dat was, een, dat was een hint. dat was een hint. We gaan, <laughs> we gaan naar nummer 95. En die komt van de LP Beatles for Sale. En dat heet dus I Don't Want, I Don't Want to Spoil the Party. Geschreven door John. En er bestaat enige verwarring over de tweede stem. Sommigen zeggen George, anderen zeggen Paul. Maar als ik eh, mezelf even moet geloven... dan is het John in duet met zichzelf. Ik weet niet hoe jij erover nadenkt, overdenkt. Ik ga het je zo vertellen. Oké, okay. eerst luisteren. oh, ik heb, ik heb het weer, hè. Heb je het weer? Ja, ik heb het weer. Ik heb weer zo'n liedje dat hij niet af wil spelen. Hmm. Dus even de muziek aan. Wacht even, wacht even. Zal, ik hem anders even doen? Ja, doe jij maar even. Even kijken. I don't want to spoil the party. Ja, doe jij maar even. Komt-ie. so I'll go. I would hate my disappointment to show. There's nothing for me here, so I will disappear. If she turns up while I'm gone, please let me know. I've had a drink or two and I don't care. There's no fun in what I do when she's not there. I wonder what went wrong I think I'll take a walk and look for her. Though tonight she's made me sad, I still love her. If I find her, I'll be glad. I still love her. I don't wanna spoil a party, so I'll go. I would hate my disappointment to show. There's nothing for me here, so I will disappear. If she turns up while I'm gone, please let me know. don't care. There's no fun in what I do if she's not there. I wonder what went wrong and waited far too long. But I think I'll take a walk and look for her. We zijn eruit, hè? We zijn eruit, hè? Ja, we hebben het, eh, we hebben het eh, geconstateerd, zo <laughs> nee, het, is, het is zo dat eh, de, de coupletjes... Die zingt hij met zichzelf, dus dat is dubbel opgenomen. Ja. Maar in het, in het middenstukje, zo Tonight I May Will Be Sad of zo, weet je wel, die bridge. Ja. Daar zingt Paul de hoge stem, want die hoogte kon, John, kon nee, die kon hij zeker niet bereiken. Nee, nee want dat was hetzelfde wat bij Hard is Night onder andere ook gebeurde. Het middenstuk, When I'm Mom? dat ja. werd ook gezongen door Paul. Want die hoogte die haalde nou, John niet. Dat bereik heeft hij niet. Nee, eh, John had gewoon een lagere stem dan Paul. Dus vandaar. Nou, is dat, eh, eh, dat probleem ook weer opgelost? Juist. we gaan nu even luisteren naar een originele versie van volgende nummer. Nummer 94 geluid. Zitten we bij 94? Ja, oké. 94, ja. ja. Nou, ik hoop dat hij het nou wel doet. Let op, hè. Daar komt hij. Attend the Miracles. Dat is nummer 94, You Really Gotta Hold On Me. heart. carrière. En zeker de eerste plaat, eh, de eerste plaat die ze maakte, Werd er gewoon gezegd, nou jongens, eh, weet je wat? Doe gewoon jullie podiumrepertoire maar. Eh, want dan hebben we in ieder geval snel een album vol. <laughs> Dat werd later <laughs> natuurlijk wel anders. En dat klopte wel, ja. Ja, de eerste album werd opgenomen in, in 11 uur. <laughs> Please, please be, ja. De latere albums in 11 maanden. en de, trouwens, de volgende is ook weer een, een non-John Lennon-Paul McCartney compositie. Ja. Dat is eh, weer een, de tweede alweer van Chuck Berry. Eerst op 98 Rock'n'Roll Music en nu op 93 Roll Over Beethoven. En net zoals het vorige nummer ook van de LP With The Beatles. En uh, de leadzanger op dit nummer is George Harrison. Geen eigen compositie van de jongens, maar eh, een geweldige uitvoering. Rock, Roll Over Beethoven. Gaat het lukken? Ja? Oké. Okay. Pak jij maar. De was hem dan weer. Rollover Beethoven. Een eh, geweldig nummer. Geschreven door Chuck Berry, gezongen door George. En dat gebeurde eigenlijk vroeger wel vaker. Want George was, was eh, bij de oude liedjes heel vaak de liedzanger. Ja. Voordat, eh, voordat John en Paul dat allemaal overnamen. Maar met name ook met die oude opnames van Decca. Daar zijn nog flink aantal nummers bij. Waar, George, waar George Ja. ja, ja, Oké. De jongste lid van de band. <laughs> ja. Grootste mond, hè? Uh, eh, dat wel. <laughs> Maar hij heeft zich eh, behoorlijk ontwikkeld, moet ik zeggen. Toch? Oh, dat mag je wel eens zeggen, ja. ja. Volgende nummer. Volgende nummer. Is een B-kantje van I Feel Fine. She is a woman. Ah, precies. Op nummer? Uh, eh, 92. B-kantje in de tijd 1964 van het singeltje... I feel eh, fine. Ja, precies. Ja. Yeah, right. Ja, voel je je goed? <laughs> of, oh, oh, oh, het gaat perfect. Of moet een biertje? Eh, nou, nu al. Het is al erg vroeg in de ochtend, hè? <laughs> Oh ja. Ehm, even, eh, we gaan nou naar nummer 91. En dan hebben we er 10 gehad. Ja. En van die 10 zijn er dus vijf niet geschreven door de Beatles. Nee. Uh, dat komt in de komende tijd, in de komende uren komt dat nog maar twee keer voor. Ja, precies. Maar uh, nummer 91 is Please Mr. Postman. En daar heb jij, dat was van de Marvelettes uit 61. En daar heb jij een stukje origineel van. dat kon makkelijk, hè? Want die jongens kwamen natuurlijk uit Liverpool vandaan. En eh, die hoorden die Amerikaanse platen eerder dan iemand anders. Dat kwam door die zeelui want die brachten dat mee. De haven van Liverpool. Ja, zodoende. Dus eh, ze konden makkelijk eh, met die covers komen. Want de rest van Engeland wist daar toch niks van. <laughs> Nee, maar bijzonder is dan wel dat ze op nummer 100 een B-kantje hebben opgenomen. Ja. Van Will You, Will you Love Me Tomorrow. Ja. Dan moesten, dat, moeten ze dat singeltje toch gehad of gehoord hebben. Ja. Maar dat was ook in het kader van... Eh, op elk album moest Ringo één liedje zingen. Ja, dat is waar. Dat, was ook in, dat hebben ze ook tot het laatst toe volgehouden. <laughs> behalve, op, eh, behalve op Let It Be. Daar nou, niet, op het album. Daar één, één niet. Voor de rest, eh, op alle albums moest Ringo ook één liedje zingen. Dus vandaar. Hier is de originele. Dit was de originele. En nu de Beatles. Van het album With The Beatles. Postman. Origineel eh, in de tijd natuurlijk van... Uh, de Marvelettes. De Marvelettes. Ja. En eh, nu afkomstig van het album With, With the, Beatles. En daar is nog een kleine bijzonderheid over dat, dat album ook wel. Want dat album werd uitgebracht op 22 november 1963. Oké. En dat was ook dat de, was dag. de, dag. de dag... dat John Kennedy werd vermoord. Ja. ja. En, en toen is het nog een andere bijzondere dag, Bart, Want dat las ik toevallig ook net even. Vandaag is het precies, precies... Uh, eh, 50 jaar geleden? Nee, nou. nee, nee, nee 49. Oké. Okay, Ja, nee, het is nog, dat is volgend jaar. <laughs> ja. Eh, het is vandaag, eh, want op 23 november 1968 verscheen de White Album. Oké, ja, dat klopt. Ja, ja, dat klopt. Dus dat is ook vandaag. Ja, oké. Dat nou, is ook vandaag. Dus, die komen we vandaag ook nog nou, wel die Die komen we diverse keren tegen. En vooral met het volgende nummer. Ja, Happiness is a Warm Gun. Een compositie van John. En inderdaad van het White Album. En de inspiratie kwam van een tijdschrift over vuurwapens. Op de cover stond Happiness is a Warm Gun. En de, degene van dat eh, eh, tijdschrift... die hadden die tekst weer geleend van een Charles Schulz Snoopy boek. Met de titel Happiness is a Warm Puppy. <laughs> Eh, ja. En jij had iets van Anthology... Ja, we gaan het demootje laten horen. En eh, daarin is ook duidelijk te horen dat eh, John Lennon toen net Yoko Ono ontmoet had. Ah, oké. Luister en huiver. Let op. I need a fix cause I'm going down Back to the bits that I left uptown I need a fix cause I'm going down Mother Superior jump. Oh shit. Wrong chord. Okay. I need a fix cause I'm going down back to the bits that I left uptown. I need a fix cause I'm going down. Brother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Yoko, oh no, no. Yoko, oh no, yes. I need a fix, cause I'm going down. Back to the bits that I left uptown. I need a fix, cause I'm going down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. She's not a girl who misses much. Do-do-do-do-do. the touch of the velvet hand like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots. Lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. Of town, I need a fix, cause I'm gone down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. tijd, vliegt, hè? Als je zo lekker bezig bent. Eerst uur zit er alweer op. Maar nou, we hebben, <laughs> ja. er nog, we hebben er nog wel achter gaan. We gaan snel even door, anders halen we het niet voor het nieuws. <laughs> dus eh, de volgende doen we eventjes... Eh, die moet jij maar even doen. Even gaan. Eh, even gaan, die moet jij even doen. de volgende. ja, die moet jij maar even... Doe maar even voor jouw lijst. Van mijn lijst, ja. En dat is Love Me Do. Ja, daar komt ie. Yep. van eh, de heren eh, Beatles. Eh, hij kwam toen de tijd als nummer 17 in de Engelse hitparade in 1962 was dat. En, dat was, en de achterkant stond... From Me To You, geloof ik. Nee, nee, nee, nee, P.S. I Love You. P.S. I Love You, oh ja. Die en hij is uitgebracht op 5 oktober 1962. 5 oktober is voor mij een bijzondere datum. Leg ik nog wel even uit. Ja, oké. maar we gaan nu eerst... Uh, zet jij maar even lekker dat pepper nog eventjes. Zet het schuifje maar open. Ja, staat open. Hey. we gaan... Nee, nee, nee. Oh. <laughs> nou, jongen, jongen, jongen. Ah een beetje chaos mag best.